Michel Koenen met het NOS-journaal. In Griekenland gaan rond deze tijd de stembussen open voor het referendum over een akkoord met de schuldeisers. Volgens de peilingen wordt het een nek-aan-nek-race. Bij een nee komt Athene niet in aanmerking voor een nieuwe noodlening en verlenging van het huidige pakket. Als de Grieken ja stemmen gaat onder meer de BTW omhoog en worden pensioenen gekort. Premier Tsipras zal waarschijnlijk rond 9 uur zijn stem uitbrengen. Hij heeft de Grieken opgeroepen nee te stemmen. Volgens hem is het kiezen tussen de chantage van de eurolanden en rust voor de toekomst van Griekenland. Het referendum wordt gezien als bepalend voor de toekomst van het land in Europa. Als de Grieken niet akkoord gaan, lijkt een faillissement van het land onafwendbaar. Chili heeft in eigen land de Copa America gewonnen, het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika. Na twee verlengingen was er nog niet gescoord door Chili en Argentinië. Uiteindelijk nam Chili de penalties beter. Alexis Sanchez van Arsenal schoot de winnende penalty binnen. Het is de eerste keer dat Chili de Copa America wint. In Utrecht hebben gisteravond tientallen gelovigen in de open lucht een kerkdienst gehouden. Omdat vanwege de Tour de France de binnenstad vrijwel onbereikbaar is voor auto's... besloten ze de zondagochtenddienst alvast buiten op het Nicolaaskerkhof te houden. Ook nou, om wat tourfans uit andere landen te trekken werd de dienst in het Duits, Deens, Frans en Engels gelezen. Het KNMI waarschuwt vanaf vanmiddag 1 uur voor extreem weer. Voor het hele land geldt code geel. Er is kans op onweer met veel regen, hagel en zware windstoten tot 90 km per uur. Het onweer trekt van het zuidwesten naar het noordoosten. Het weer. De dag begint ook met onweer, vooral in het oosten en zuidoosten. Daarna zon. In de middag wordt het broeierig en trekken er onweersbuien over het land. Daarbij is kans op hagel en zware windstoten. Het wordt 25 tot 31 graden.